Welcome everybody. Uh, this is uh, a new Radio 501 Blues on Sunday with the live concert registration of the Dutch band The Veldman Brothers. Hartelijk welkom bij uh, Radio 501 Blues on Sunday. Vorige week was ik er niet in verband met de Horense stadsfeesten, maar smiddags hadden we twee bluesbands op het podium, namelijk de Sugar Race Rhythm and Blues Band en Hans van Lier en de Sidekicks. En op eh, volgende week, dat is 4 juli, 5 juli. Volgende week in ieder geval eh, kun je luisteren naar deze opnames. Want eh, die hoor je dan volgende week in Blues on Sunday op eh, zondagavond van 10 tot 12. Maar eh, vanavond hebben we ook eh, live muziek. En we hadden op 14 juni in Blues on Sunday live on stage de Veldman Brothers op het Radio 501 podium in Muziekcafé Backstage in Horen. En in deze Blues on Sunday kun je dit live optreden terug horen. En natuurlijk heb ik ook even een gesprek met de Veldman Brothers en dat hoor je na de eerste set. Nou, genoeg verteld. Ik ga nu eh, eh, overschakelen. We gaan luisteren naar de live registratie van de Welman Brothers... die we gemaakt hebben op 14 juni 2015. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Blues on Sunday. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe Blues on Sunday. Ook voor de luisteraars thuis, maar ook voor de mensen hier in het café. We hebben vandaag de laatste van het seizoen 2014-2015. En doen we vandaag met de Veldman Brothers. We hadden wat eh, technische probleempjes, waardoor we iets later zijn. Maar we gaan er toch een feest van maken. En om er een feest van te maken wil ik voor jullie weten... Are you ready for the blues? Geef ze een applaus, de Veldman Brothers. All righty. Caught that one on tape. Huh? Okay, het volgende liedje komt van onze nieuwste CD. Ja, de nieuwste. De laatste is altijd je nieuwste. En Benny gaat hem zingen en het heet eh, The Real Deal. I can tell you for real. Well, I love you, pretty baby, and that's a real deal. Klinkt het daar nog een beetje of niet? Want dat komt wel op de radio, hè? Woe! Blues is in the house and I ain't lying. We gaan een covertje doen. De eerste drie liedjes waren liedjes van onszelf. jullie willen ook wel wat anders horen van een bekend iemand of zo of niet? Volgende liedjes van Rory Gallagher. Kennen jullie Rory Gallagher? Oké. Dan kunnen we die gerust spelen. What did you ever? What did you ever? What did you ever? Did you ever wake up with that blue fox on your mind? Well, did you ever wake up with that blue fox on your mind? You ever sit there laughing, laughing just to keep from crying? Well, did you ever wake up with that one woman on your mind? Well, did you ever? just to keep from crying. My mother got him, my father got him, my sister got him, my brother got him. I woke up this morning, my girlfriend had. sister got him, my brother got him. I woke up this morning, my girlfriend had them too. I don't know about that, I got the bullfrog blue. Well, I went to a doctor, I was asking for some advice. I said I went to a doctor, asking for some advice. He looked inside his bag and he said, Well, well, well. Don't need no doctor, don't need no pills, don't need no doctor, I don't need no pills. Just take my advice and cues all your rails. Robert Johnson. Benny gaat hem zingen. En het heet I Went Down to the Crossroads Family. Brothers Family Style. Yeah, alright? Alright. I've been down to the crossroads, a fathom on my knees. Climbing down to the crossroads, a feather on my knees. When I asked the Lord above for mercy, send me here if you please. Oh, I've been down to the crossroads, I try to flag a ride. I've been down to the crossroads, I try to flag a ride. Nobody's in to know me. Everybody passes me by. leave my rider by my side. But you can still feel us, baby, on the side. You can run, you can run, tells my friend Bob Billy Brown. You can run, you can run, my friend Bob Billy Brown. sinking down. Dankjewel! Oké, het volgende liedje is een vrij nieuw liedje. En het heet No Love Song. with a kid. what you want. Call it messing with a kid. Check it out, messing with a kid. Messing with a kid. Messing with a kid. Messing with a kid. You can call it what you want. Call it messing with a kid. Oké, nummertje van Rory Gallagher. Okay, dan nu iets heel anders. Nummertje van onze Spreading Around, nee, Living by the Day CD. Oké, okay, eh, Little thing. really want to. You never want to see the both sides of life. Move, get closer, but the sound will run away. Why can't things be like they've always been? Tell me what is happening. Tell me what you do. The little things Dankjewel. Oké, we doen er nog één en dan houden we even een korte break. Blijf hangen. Het is een nummertje van Muddy Waters. my mother before I was born. You got a poor child coming, you're gonna be a son of a gun. We're gonna make pretty women will jump and shout, and the world wanna know what's it all about. Cause you know what? I got a mojo too. I got a jump kangaroo. Gonna mess with you. I'm gonna make you girls. Leave me by my hand. And the world wanna know what's it all about. Cause you know I'm it. Everybody knows I'm it. you know all the way from Amsterdam, the one and only Eric Dennis seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seventh doctor said, uh, he's born for good luck, uh, and that you'll see. I got seven hundred dollars. Well, don't you mess with me, cause you know I'm there. Dankjewel, tot zometeen. De Velman Brothers. En voor ze pauzeren, even een eh, klein gesprekje met de Velman Brothers. Als ze niet buiten adem zijn. <laughs> Ehm, om te beginnen, jullie uh, stelden net een band voor. Maar doe het nog even een keer, want nou is het rustig. Nou kun je even... Doe jij dat, Gerrit? Ja, ik doe het. Op de toetsen, Monica zang. Benny Veldman. Op de bas, the one and only upright Fred. En op de drums, Erik Dennissen. En hier naast mij Gerrit Veldman. En eh, de volgende vraag, ja, hoe vaak eh, of hoe, hoe, lang spelen jullie al de blues samen? In, met, de, complete band? Ja, Benny en ik, eh, we zijn al twaalf jaar bijna onderweg. En eh, met deze bezetting sinds december vorig jaar, want we hebben een nieuwe drummer en een nieuwe bassist. Ja, dat vertelt je me. En, uh, en, Youngblood. Ja. En eh, ja, ik, ik hoorde namelijk ook, er gaat een gerucht rond hè, op internet. Ik weet niet of jullie dat weten. Maar de, daar wordt, eh, het gerucht gaat rond dat de Veldman Brothers eigenlijk een duo zijn. Klopt dat? Ah, helemaal fout. Dat is helemaal fout. Nee, we spelen gewoon met de hele band. En de hele band heet de Velben Brothers. Jullie zijn de Velben Brothers? Ja. En de, en de, band is de Velben Brothers? That's right. Oké. <laughs> Is dat weer uit de lucht? Ehm, in 2011 ontvingen jullie de Blues, nee, de Dutch Blues Foundation Award. Wat betekende dat voor de band? Ja, heel veel. Veel optredens krijgen en zo. Ja, nee. En ook gewoon, eh, ja, de, hoe noem je dat? Hoe zeg je dat? <laughs> zijn, jullie zijn jullie naar het buitenland geweest eh, daardoor? Nee, nee, dat niet. Ja, we hebben wel in het buitenland gespeeld, maar niet daardoor of zo, nee. Nee, want er is ook een. Eh, is dat niet de, deze award dat je dan ook naar Texas gaat, naar eh, Houston? Dat is de Dutch Blues Challenge. Dat is een, een zeg maar een soort competitie. Daar doe je aan mee, moet je 20 minuten spelen. En dan als je wint. Erik is al twee keer in Amerika geweest. Die heeft in een andere band gezeten voor ons. Aha. You've seen it all. Dus ik gooi twee dingen door elkaar. Ehm, Nederlanders willen alles in hokjes plaatsen. Dus eh, de vraag is: eh, waar, eh, wat voor soort muziek moeten we jullie onderbrengen? Ah, wij zeggen het zelf al. Je ziet hier die, die blues en roots straight from the heart. Bij ons zit er altijd blues als een rode draad door, maar wij doen gewoon wat we zelf zin in hebben. We spelen gewoon lekker. dat, dat is waar het bij ons om gaat. Dus jullie doen waar je zelf zin in heeft. Oh. En blues, blues is gewoon, eh, ja, er zit heel veel blues in, zeg maar. Oké, ja, dat hoorden we al. Um, jullie hebben nu een aantal eh, cd's uitgebracht. Eh, twee of drie? Vijf. Vijf inmiddels? Oh, dag drie. Nou goed, doet er niet toe. Nou, er was één, was één cd, er zijn er, hoeveel ben je? 500 of 700? 500 zijn 500 toen eh, van gedrukt. Toen bestonden we vijf jaar, dus dat is ook alweer een tijdje geleden. En daar hebben we, dat, was, dat, was, eh, dat is eentje die is niet meer te krijgen, maar we hebben vier cd's die te krijgen zijn gewoon. En die vier cd's hebben jullie ook bij je? Zeker, ja. En die worden ook gesigneerd en die kunnen jullie hier dan kopen in de pauze, neem ik aan? Ja, en hoe meer je er koopt, hoe meer korting natuurlijk. Oh, <laughs> dat is ook <laughs> interessant. En ze worden ook gesigneerd, neem ik aan? Ja, en de, de laatste cd die uitgebracht is, is die eh, goed ontvangen in de, in de blueswereld? Ja, nou, eh, die cd eh, die is zeg maar op een gegeven moment vanuit de Dutch Blues Foundation opgestuurd als Nederlands product. En we zijn bij de laatste vijf zeg maar, van de self-produced products, products, ja, Engels, zijn we, zijn, we, zijn we bij de laatste vijf gekomen toen daarmee. Dus, ja. Ja, Benny lacht zich rot. Hè. Die laat jou al het werk doen natuurlijk. Hè. Je hebt ook een microfoon voor zijn snuffert, maar die, die denkt ook van laat hem lullen. <laughs> Eh, nu, ehm, eh, de laatste vraag natuurlijk. Eh, wat zijn de plannen voor de toekomst? Ehm, ja, we, we, bestaan volgend jaar, september 12,5 jaar. Er moet gewoon een nieuwe cd komen. En die cd ja, zetten we over na te denken. Misschien eh, een studio-cd met een bonus, wat live-cd'tje. We weten niet wat vanavond leuk is om te gebruiken, maar gewoon eh, zoiets. Nou, de opnames van vanavond kunnen jullie gebruiken voor een live-cd. Dan moet je zelf maar luisteren of het goed genoeg is, kwalitatief, om een live-cd te maken of misschien wat tracks van te gebruiken. Ehm, de mensen die, ehm, die hier allemaal zijn, eh, je kunt je e-mailadres intekenen op de intekenlijst. Die ligt hier op de bar. Dan krijg je de nieuwsbrief thuis van uh, Blues on Sunday. En de Veldman Brothers die zijn uh, bereid om de cd's te signeren die jullie aanschaffen.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 Bij Fritz Print kunt u voor alles voordelig terecht. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Blues on Sunday. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Welcome back in the second part of Radio 501 Blues on Sunday. We are here till midnight with a live concert registration of the Dutch blues band The Veldman Brothers. Hartelijk welkom in de tweede uur van Blues on Sunday. We zijn al een eh, uurtje onderweg natuurlijk met eh, live muziek van de Velpen Brothers. En iedere tweede zondag van de maand is er een Blues on Sunday met eh, bluesmuzikanten op het podium. En op 14 juni waren de Velpen Brothers op ons podium. En dat is tevens het laatste optreden in de Radio van Blues on Sunday in dit eerste seizoen. En of er een tweede seizoen aankomt is nog onduidelijk, want ik ben druk bezig met sponsoring. Maar ik hou jullie op de hoogte op de likepage op Facebook, Radio 501 Blues on Sunday. En anders via de nieuwsbrief. En daar eh, krijg je ook alle informatie gewoon in je mailbox. Ik hou jullie op de hoogte dus. Nu tijd voor het tweede gedeelte van het optreden van de Veldman Brothers. Radio 501 Blues on Sunday. De Veldman Brothers zijn weer compleet. Eh, ze gaan nog eh, zo'n uh, drie kwartier spelen. Ik weet niet precies hoe lang. In ieder geval een lekkere set. Met nummers van... Eh, twee nummers maar? <laughs> Oh, twee uur, zegt Gerrit. We gaan nog ze gaan nog twee uur spelen. In ieder geval muziek van een eh, nieuwste cd, Living by the Day. komt ook langs. En wat is het eerste nummer? Spreading Around. Spreading Around. is van een cd die eh, eerder uitkwam dan Living by the Day. Een applaus voor de Veldman Brothers. Thank mm-hmm. you. Dankjewel. Ain't that the blues? Are you ready for some rock and roll? Alright, een nieuw liedje van ons, vrij nieuw. Ja, voor de opname dan eh, hier wordt opgenomen, stam dus ik elke keer even. Het heet Losing It. and shuffle straks. Yep. Here he comes. I got a feeling everybody wants to tell me what to do these I try to follow everybody, but I'm losing it in so many ways. I gotta think myself, that's why the doctor says. out of the day. liedje komt van onze Living by the Day CD. Een beetje. En het heet Can't Wait Much Longer. something completely different. Vermaak je nog een beetje hier of niet? Het nummertje van onze CD, Living by the Day. En dat is de titelsong Living by the Day. Dankjewel! Dan gaan we nu een vrolijke nummer doen. Die mag op gedanst worden. Are you ready to swing? Benny gaat hem zingen. En sinds kort weet ik dat dit een flat tire is. Ja, flat tire. Don't take me for a clown. fool me, baby. Don't take me for a clown. Cause if you really love me, baby, you shouldn't have to fool around. Please, please, don't tell me, where did I went wrong? Please, please, don't tell me, where did I went wrong? if you need another guy. Well, then a love is out the trunk. Well, I'm sure it John John Hooker. Oké, volgende liedje is van John Lee Hooker. home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. hmm I love to see you walking up and down the floor. When you talking to me, oh, that baby talking. I like it like that. me down. ear. Tell me she love me. I love Oké, we gaan een liedje doen. Die komt van onze Spread Around today. Het gaat over het verlaten van een plek. Met pijn en moeite. En het heet Leaving. Pijn en moeite blues, hè? it's a little bit country time. Cause my baby, she gives me trembles all the time, you know. dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval. En we hopen dat we een paar goede opnames hebben. Het laatste liedje is ook het laatste liedje van onze laatste cd. Het nieuwste. What do you know? I don't know too, baby. Oké, we waren de Veldman Brothers. Bedankt en tot ziens. Laat je horen voor de Veldman Brothers. En willen jullie er nog eentje toe? Nog eentje toe. Ze hebben er nog eentje toe. Komt-ie. Laat je horen voor de Velman Brothers. Nog één applausje. En ze hebben cd's bij zich. Dus als jullie een cd willen hebben, dan moet je even naar voren komen hier naar de Velman Brothers. En zij signeren ook alle cd's. En hier ligt een intekenlijst voor de Blues on Sunday. Dan word je op de hoogte gehouden met de nieuwsbrief. En volgend seizoen, want dit seizoen is nu afgelopen, volgend seizoen begint weer in september en we houden u op de hoogte als je daarin tekent. Dan hoor je alles over de Blues on Sunday voor het eh, volgende seizoen. Eh, hartelijk bedankt en eh, mogelijk het volgende seizoen. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. It's midnight in Holland, and uh, this is the end of the Radio 501 Blues on Sunday.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 De radio-uitzendingen gaan natuurlijk gewoon door en het eerste seizoen Live on Stage is nu afgelopen. Volgende week hebben we in Radio 501 Blues on Sunday de live optredens van de Sugar Rays en van Hans van Lier en de Sidekicks. En die speelden bij ons op het podium op het plein Koppersplein bij Backstage tijdens de Horense Stadsfeesten 2015. En dat was op een zondagmiddag. Als je iets te melden hebt, over deze Blues on Sunday, als je tips hebt over een bluesartiest, plaat of concert, dan kun je natuurlijk eh, e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio 5 En dat kun je ook doen om al je vragen te stellen. You can find all information about eh, Radio 501 on homepage radio501.nl en on Facebook. And you can find Radio 501 on Facebook with the name Radio 501. And you can find the Blues on Sunday Facebook like page with the name Radio 501 Blues on Sunday. You can find me on Facebook en eh, on Twitter as well with the name RVD501. Dus op Facebook en Twitter ben ik te vinden onder de naam RVD501.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 The blues verlaat jou niet. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501.